Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een militair veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf... voor zijn betrokkenheid bij de moord op drie ongewapende burgers in Afghanistan. Foto's daarvan kwamen maandag via het Duitse blad Der Spiegel naar buiten. Corporaal Jeremy Morlock bekende tijdens de rechtszaak. De rechter kon daarom geen levenslang meer geven, zoals hij had gewild. Morlock is de eerste van vijf militairen die terechtstaan voor een reeks moorden. Hij heeft ook getuigd tegen de anderen die deel uitmaken van het zogenoemde moordteam in zijn eenheid. duurzaamheid. De 80 gemeenten met asielzoekerscentra maken zich ernstig zorgen over de medische zorg voor asielzoekers. Ze vinden dat er betere afspraken moeten komen over de toegankelijkheid van de huisarts. Sinds twee jaar moeten asielzoekers wanneer ze buiten spreekuren een dokter willen raadplegen bellen met zorgverzekeraar Mensis. Telefonisten helpen de asielzoeker dan bij het zoeken van de juiste zorg. In een aantal gevallen kregen mensen daardoor geen hulp of kwam die te laat. Vandaag is er in de Kamer een overleg over de zorg in asielzoekerscentra. Oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes wordt burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad kiest unaniem voor hem. Broertjes wordt geprezen om zijn affiniteit met de media en zijn grote netwerk. Hij wordt atypisch en inspirerend genoemd. Broertjes was 15 jaar hoofdredacteur bij de Volkskrant. Hij is de opvolger van D66-lid Ernst Bakker. In Portugal heeft premier Socrates het ontslag van zijn minderheidskabinet ingediend. Hij stapt op omdat het parlement vanavond zijn bezuinigingsplannen afwees. Socrates beloofde anderhalve week geleden in Brussel dat Portugal opnieuw flinke bezuinigingen zou doorvoeren. De vrees bestaat dat investeerders nu weglopen en dat Portugal alsnog een beroep moet doen op het Europese noodfonds. Het weer, Vannacht plaatselijke mistbank. In het oosten koelt het af tot rond het vriespunt. Overdag in het noorden wolkenvelden en verder vrij zonnig. Maxima van 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Je hoorde namelijk Carly Simon, die in 2005 de cd maakte Moon Glow and Love. En daaruit Moon Glow. ben je welkom aan het begin van het vier uur durende De Nacht Klinkt Anders hier bij de VARA op Radio 1... met muziek die op een of andere manier in de actualiteit staat. En was het de actualiteitswaarde van Moonglow? Nou, de maan staat heel dichtbij. Het is eh, bijna volle maan, tenminste het is volle maan geweest afgelopen weekend. En de maan die staat eh, relatief vrij dichtbij. Normaal is dat een gemiddelde afstand van 400.000 kilometer. Maar nu is dat pakweg 360.000 kilometer. Vandaar dat hij iets groter oogt dan normaal. Reden voor mij, en ook omdat het een vrij heldere nacht is... om eh, elk uur hier in de nacht ging dan was beginnen met een plaat... die op een of andere manier iets te maken heeft met de maan. Vandaar dus Carly samen met Moonglow. Verder tot 6 uur ook een aantal studiosessies. Bijvoorbeeld van de Scouting for Girls. Een band die afgelopen avond een optreden gaf in Paradiso.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 You can try, but you'll never keep me down. And you could try. I know I'm lost, but you're waiting to be found. never keep me down. And you never keep me down. You never keep me down. Scouting for Girls Die waren afgelopen avond te gast in eh, Paradiso om daar een optreden te doen. En heb je het eh, niet kunnen bekijken? Er is nog een herkansing, want de jongens uit Londen... die zullen optreden tijdens Pinkpop, namelijk op Pinkster Maandag. Scouting for Girls, de opname die je hoorde... die werd 22 juni vorig jaar gemaakt in de 3FM-studio... tijdens het programma van Giel Belen in de vroege ochtend. Er is nieuw materiaal uit van Sergeant Garcia. Yo soy salsa Mi música revienta el cemento. Tú no me conoces, pues yo soy el sargento. Este ritmo viene con sabor y sentimiento. Déjate llevar y verás que yo no miento. Este ritmo lleva pólvora por dentro. Dispara melodías y la clava en el centro. Esto es cierto y acierto cuando digo que mi música revienta el cemento cumbia, raga, sol con son, sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación con el Mediterráneo siente la conexión. Uptown, downtown, la rumba ya empezó de Valencia a Bogotá pasando por Guantánamo, de Monterrey hasta el de Villa, al lindo Jalisco, de Santiago hasta La Habana pasando por Kingston. Abre la puerta, toma música. De mi barrio el eco y la crónica. Así yo me alimento, no me importa la crítica. La calle me inspira, lo demás no me la pica. Cumbia, raga, sol con son, sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Yo soy salsa de china y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy más soy cultura, soy salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina, lo amargo lo convierto en dulzura, soy manana, soy cultura. Todos en nuestro barrio puedes verlo en cada esquina, el volumen bien alto sonando por las bocinas, el DJ girando los ritmos con arte en todo el mundo bailando y vibrando con nuestra rima. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin y raga, muffin y muffin y muffin, muffin y muffin. Muffin y muffin y muffin, salsa muffin y muffin muffin, muffin muffin. Martin Garcia. Dat betekent zonnige muziek, vrolijke muziek. In dit geval hoorde je Jos Soy Salsa Muffin. En dat is te vinden op een nieuwe cd van de man en zijn gezelschap.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 En in dit geval hoorde je van Green Day het nummer The Time of Your Life. Die hebben dat opgenomen in 1997. Maar drie jaar geleden toen maakte Glen Campbell daar een cover van. Glenn Campbell die maakte een cd onder de titel Cover Songs. En daarop deze versie van Green Day's The Time of Your Life. Dit is jaren 60 muziek van de Notorious Birds Brothers. musicara bare Tira mukaja ropa čaja Koncert ja te bašala Ja maročim ti pamen Tani muzika pa rengena bašala ja Ja maročim ti pamen Tani muzika te keleran tu menalja Antwerp gypsies in the house So what you gonna do when the bad come for you Antwerp gypsies in the house başalaya Yamaroci e vipa mengetani muzikati keleran tumenayam Himalaya. Ik klinkt net zo opzwepend als Sergeant Garcia... wat ik je eh, eerder liet horen in dit uur van de dag, vind ik anders. Maar een heel ander gezelschap is dit, namelijk de Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Een jaar of vijf geleden toen heb ik ze ook mogen aanschouwen in Eurosonic in eh, Groningen. En toen vond ik het al eh, fantastisch, prettig, feestelijk. En die feestelijkheid en die vrolijkheid die straalt ook weer af op het nieuwe album... dat de Antwerp Gypsy Ska Orchestra heeft gemaakt. Het album dat heet Illumia e Moker. Het album is net uit en er zal een release party binnenkort zijn. Dat zal zijn op zondag 10 april. En die releaseparty wordt gehouden in Amsterdam in Paradiso. Bart Peters. Bart Peters was die afgelopen zaterdag klonk en spijkers met koppen. Ik zal Libië nooit binnenvallen. Ik ben betrouwbaar tot en met ik schop nooit in iemand zijn ballen. Ik surf nooit naar seks op het internet. Kunnen, kunnen jullie hier naar seks surfen op het internet? Dat is wel bij ons niet. Eh, op het internet. Ik wil niemand in de weg staan. Ik ben nooit fake of nep omdat mijn stoppen enkel doorslaan als ik slecht geslapen heb. Ik wil best in België wonen, maar ik roep nooit Vlaanderen vrij. Of tegen ultra-francofonen. Jullie doen net zo flauw als wij. Je zal me nooit... Dat is nu wat overdreven tegenover die mensen van het CDA. Je zal me zelden drugs zien delen. <laughs> Ik geef nooit een vrouwenmap. Ik krijg alleen maar dat debiele. Als ik slecht geslapen heb. Ik zal nooit om te plagen aan iemand zonder benen vragen welke snelheid hij nog haalt met zijn step. Ik zal nooit tijdens het klaverjassen condooms verstoppen in alle mannen hun jassen. Tenzij ik slecht geslapen. ik wil een misverstand vermijden. Dus zeg ik eerlijk en oprecht en in alle bescheidenheid slapen kan ik echt heel slecht. Een enthousiaste Bart Peters, zoals je afgelopen zaterdag te horen was in Spekers met Koppen. Een van de liedjes die hij daar zong, dat heette De Slaapwals. Je hebt dat net kunnen beluisteren. Een aanstaande zaterdag in Spekers met Koppen een optreden van Erik de Jong. Oftewel Spinvis. every day. together under roof or our hands will share the shelter I'm a single man is this love is this love is this love is this love that I'm feeling van Bob Marley, Is This Love. Het kwam eerder dit jaar uit, toen maakte Corinne Bailey Ray... die je hebt kunnen horen, een EP'tje, een cd met vier nummers erop... die in het teken stonden van Valentijnsdag. En dit was een van die vier nummers, Is This Love, van uh, Corinne Bailey Ray. Dus eh, op dit moment eh, doet ze niks Tenminste, ze treedt niet op en zo, maar naar alle waarschijnlijkheid is ze bezig met eh, de voorbereidingen voor het maken van een nieuw album. Want ze werkt dat het ene jaar, dan eh, toeren ze door de wereld. En het andere jaar dan hoor je niks van ze, maar dan zijn ze stilte bezig met eh, de voorbereidingen of het maken van een nieuwe cd. De nacht ging dans bij de Vara op Radio 1. Dit is een liedje van Leonard Cohen. En het is te vinden op een LP die heet Famous Blue Raincoat. En die wordt volgezongen door Jennifer Warnes. Like a bird on a wire Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way night from an old be On the Wire, een compositie van Leonard Cohen. De meester zelf die nam het in 1968 op. Het verscheen, het uiteindelijk op zijn album Songs from a Room... en het werd gecoverd in 1987 door Jennifer Warnes. Die maakte toen, zoals ik al zei, de LP Famous Blue Raincoat... met daarop allemaal liedjes van Leonard Cohen. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Dit is muziek uit Finland. Don't wanna Deze die wordt wel eens ingedeeld in het jazzrepertoire. Maar als ik eh, denk aan jazzmuziek, dan moet ik altijd denken aan eh, improvisaties en dergelijke. maar deze band die improviseert helemaal niet. Nee, alles wordt het tot in het kleinste detail uitgewerkt. En dat levert overigens wel fantastische resultaten op. Je kon luisteren naar Steely Dan. Die maakte in 1976 de CD, of liever gezegd de LP... want cd's moesten toen nog worden uitgevonden. Die maakte toen de LP The Royal Scam. En The Fest was een van de singles van The Royal Scam. Steely Dan, Donald Fagan en Walter Becker in de hoofdrol natuurlijk. En daarvoor hoorde je uit eh, Finland... Het gezelschap, het vrouwengezelschap Vortina met Miko Sika. En dit is uit de ver verleden, 1952. Shine little glowworm, glimmer, glimmer. Shine little glowworm, glimmer, glimmer. Lead us less too far, we wonder. Love sweet voices calling yonder. Shine little glowworm, glimmer. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow, glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical boeval, illuminate yon woods See how the shadows deep and darken. You and your chick should get to sparking. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, turn the key on. You are equipped with tail light neon. You got a cute vest pocket master, which you can make both slow and faster. I don't know who you took the shine to or who I got a girl that I love so. Go, little go and go. Go, little go and go. Go, little go and go. Go, little go and go. Een mannen vocaalkwartet kom je tegenwoordig niet meer zo vaak tegen. Ja, take that. <laughs> maar die zingen weer hele andere dingen. Je hoort in ieder geval eh, van 59 jaar geleden. Ja, toen haalde dit de hitparade 59 jaar geleden. De Mills Brothers en hun grootste succes Glowworm. 1952 dus. Dit is hartstikke nieuw. Een dame met een eigen label. roses are blue. single red rose the first night we met. I told you those were my favorite ones, but you'd soon forget. You started bringing me those roses of blue, and that was when I realized you'd never be true. sunny spot, But I don't know what you were thinking with those roses of blue. I guess it was my komt uit Harrisburg, Pennsylvania, Amerika. Maar ze heeft een behoorlijk Duitse naam, René Waal. En wat Giovanna hoorde, dat heet eh, Roses Are Blue. Het is de debuut-cd waar je dit op kan vinden. En die cd die heet Cumberland Moonshine. En ze heeft het allemaal in eigen beheer gemaakt. Geen grote platenmaatschappij die erachter zit. En ze heeft er ook maar meteen de eigen label op geplakt. René Waal Records. Daar is het allemaal op te vinden, dat Cumberland Moonshine. En als ze toch met country music bezig zijn... Dit staat op de CD Country Music. En daar op de 77-jarige Willie Nelson. Well, you tell me that you care. And now you're gone, you got me crying. No use tonight. You got me wrong. If I could look inside your heart, then maybe I would know the reason why you tell me, baby, why you or make you sad, so you'd be mad enough to hurt me and then desert me for so long. Well, you're telling everyone what you've done, you think it's funny. Well, listen. Tell me, baby, why you went away and left me lonely. I miss you. Tell me, baby, why? gekregen, een jongen of een meisje, dat maakt niks uit van tevoren. Geen dokter kan verklaren waaraan het heeft gelegen, ze noemen het maar toeval, dat je anders bent geboren. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht. Uit volle macht met ons overtuiging. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht, Sarah lacht. Wat lacht ze mooi. Zij had natuurlijk liever een ander kind gekregen. En grote bossen bloemen, niet alleen maar van het ziekenhuis. Haar ouders kwamen kijken, ze zeiden niet, ze zwegen. Ze bleven nog een uurtje, toen moesten ze weer met de bus naar huis. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht. Uit volle macht met overtuiging. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht haar lacht, wat lacht ze mooi. Ze krijgt natuurlijk later ook nog wel verdriet. En een schoonheid wordt het niet. En haar naam leert ze nooit spellen, als ze niemand over heeft. Ze haar ouders overleeft, Sarah love, Sarah love. Uit volle macht met overtuiging. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht, Sarah lacht. Want lacht ze mooi. 1988 toen maakte Henk Westbroek en Henk Temming van Het Goede Doel... een LP onder de titel Iedereen is anders. En daarop zongen Henk en Henk niet zelf, maar lieten zij de zang door anderen doen. Onder andere Ramse Schaff heeft toen aan die LP meegewerkt, René Vrogen. Alles kan een mens gelukkig maken, dat ken je ongetwijfeld nog wel. En ook Circus Kusters, die liet niet verstek gaan. Die werkte ook mee aan die cd van Het Goede Doel. Iedereen is anders volgens Het Goede Doel. En van Circus Kusters en het Goede Doel hoorde je Sarah. En daarvoor dan Willy Nelson, de inmiddels 77-jarige. In april wordt hij 78. Van Willy Nelson hoorde je You Do Me Wrong. En dat staat op de LP Country Music die vorig jaar van hem verscheen. Elbow, die staat op Pinkpop. Maar belangrijker, je hoort ze nu in de nacht, klinkt anders. Lippy kids on the corner again. kids on the corner begin saddling like crows. Though I never perfected the simian stroll. The cigarettes and it was everything then. lights on the corner begin settling like clothes. And I never affected that simian stroll.